is nieuws van 1 uur. Jordanië zweert wraak na de moord op een gevechtspiloot door terreurbeweging Islamitische Staat. TV-zender Al Arabiya meldt dat Jordanië als reactie zes veroordeelde terroristen zal executeren. De gevechtspiloot werd eind december gevangen genomen nadat zijn toestel in Syrië was neergestort. In de video van de IS op internet wordt de man levend in brand gestoken. De politie zegt dat met de arrestatie van vier mannen in de Knokkenstraat in Amsterdam dit weekend waarschijnlijk een liquidatie of een ander ernstig misdrijf is voorkomen. In de auto die in de wijk Nieuwsloten werd klemgereden tijdens een lopend onderzoek zijn wapens gevonden, ook automatische. De politie onderzoekt of er een verband is met andere liquidaties in Amsterdam. Het abonneebestand van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo is gegroeid tot meer dan 200.000. Tot aan de terreuraanslag op de redactie in Parijs vorige maand had het blad een eigen zeggen met de losse verkoop mee wekelijks rond de 60.000. Charlie Hebdo verschijnt overigens niet deze niet wekelijks. Het eh, eerstvolgende nummer wordt op 25 februari verwacht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen NAC met 2-0 gewonnen. Eindhovenaren speelde vrijwel de hele wedstrijd met 10 man. Na 29 seconden al kreeg Willems een rode kaart. Het was de snelste rode kaart in de eredivisie ooit. Hij kwam met een gestrekt been in op een verdediger van NAC... maar Willems raakte zijn tegenstander niet. En de andere wedstrijd in de eredivisie tussen Go Ahead Eagles en Excelsior eindigde in 0-0. Het weer nog, temperatuur vannacht, min 1 tot min 5.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 Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. cut in half. Children watching all this. Your body's shiny, is diamond, your heart is strong is gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. Lioness, take us, take our arms and teach us. You never caved and you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye's is around and free.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 Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. 느꼈지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 Gangnam Style. Gangnam Star. star. Open Gangnam Style. Turn Op up, op, op, up, gonna get up. Ooh.